Terwijl bedrijven juist weer goed zitten bij de VVD, Volt en Ja21. Je hoort verslaggever Roel Bolsjes. De verschillen worden hierdoor duidelijk in eh, kaart gebracht. En het CPB benadrukt dus ook dat dit geen stemwijzer is... maar vooral inzicht moet geven in eh, de keuzes die gemaakt zijn... zodat de kiezer zelf kan zien ja, wat hij belangrijk vindt... en eh, wat hij het zwaarst laat meewegen. Niet alle partijen hebben hun plannen trouwens laten doorrekenen. Sommigen zijn het niet eens met de manier waarop er wordt gerekend... of vinden dat het te veel tijd kost. De zeven belangrijke industrielanden van de G7, waar onder meer de VS, Duitsland en Frankrijk bij horen, vinden dat er nu een gevechtspauze moet komen in Gaza. Die is nodig om humanitaire hulp in Gaza te krijgen en door Hamas gegijzelde mensen te bevrijden. De Amerikaanse president Biden heeft zijn collega Netanyahu van Israël ook al gevraagd om even te stoppen met vechten. De F-site, de harde kern van Ajax-fans, roept op om alleen nog maar vlaggen van Ajax of Amsterdam mee te nemen naar het stadion. Afgelopen weekend waren er opstootjes in het stadion omdat er mensen Palestijnse vlaggen mee hadden genomen. De F-site schrijft op X dat ze geen vlaggen van landen in oorlog meer in het stadion willen zien. En afvalverwerkers slaan maar weer eens alarm om alle lachgascilinders die worden weggegooid. Die dingen komen in de verbrandingsoven terecht en dat is levensgevaarlijk, zegt deze afvalverwerker in Roosendaal. Ja, en dit geeft een enorme dreun als die verhit worden, eh, totdat de fles het niet meer houdt. En dan krijg je echt een explosie in de oven. Dan wordt die gefragmenteerd, dan komen er allemaal kleine stukjes vrij. Als een bom. Als een bom. En die slaan tegen de wanden van de ovens aan. En die kunnen dan of het beton beschadigen, of de waterpijpen die erachter zitten. Ja, hij zou graag zien dat het statiegeld op de cilinders terugkomt. Was altijd zo geregeld, maar door het lachgasverbod is ook het statiegeld gesneuveld. Het weer, het is een wisselend dagje met wolken en eind van de middag ook best wat buien. Tussendoor zijn er opklaringen met af en toe zon en het wordt max 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 van Alkmaar naar Diemen staat file tussen Badhoevedorp en Knaalpunt Holendrecht 7 kilometer met 20 minuten vertraging.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 Hij denkt niet na, hij fietst, al toen zijn benen pijn. Hij moet de snelste zijn, ze halen nooit meer in. Hij denkt verdomd, ik win. Nooit meer alleen. Nooit meer half naakt voorbij, de jury rij. Ze lacht haar tanden bloot, wat zijn haar borsten groot. Haar tranen stromen, want ze is mis Nederland. Nooit meer alleen, nooit meer alleen. Als je wint, heb je vrienden je dik. Echte vrienden, als je wint. Nooit meer eenzaam, zolang je wint. je nu slaapt of eet Of half gekleed. Een feest is nooit een feest Als jij niet bent geweest Nooit meer alleen Nooit meer alleen Als je wint Heb je vrienden Rijden dik echte vrienden aan lunchen bent, eet smakelijk. En we gaan door met de Beatles. Een nieuwe. Ja, u zult het niet, niet willen geloven, maar Yoko Ono die vond nog een oud bandje van John Lennon. En die hebben ze even bewerkt. En daar komen ze dan. Now and Then. nog steeds hoort. Zondag 26 november van 12 tot 6 uur middags. Dan wordt er een winterfair in Zandvoort georganiseerd. Tussen de 80 en de 100 kramen met kwalitatief hoogwaardig assortiment. Gespitst op de tijd van het jaar. De kranen komen op Grote Krocht, Raadhuisplein, Kleine Krocht en het Gathuisplein. Mel en Duncan Lawrence, uit de beste zangers van Nederland... Don't Want a Heart. I don't even know if we belong. Mm. There ain't no sun in summer. The rainbow's lost its color. I don't even feel the pain I'm numb. So I take it on a chin, I can never win. You're never home. Oh, yeah. Maybe they just ain't a happy ever after. After all, oh, cause I'm damned if I do, and I'm damned if I don't. One day you love me, the next day you showed me the door. talk for hours. Who can overpower? Spin around in circles on repeat. Question marks are creeping. Week out and weekend. Maybe I should know when I. So I'll take it on the chin. I can never win. You're never wrong. Oh, yeah. Maybe this just ain't a happy ever after. After all. Oh, Cause I'm damned if I do and I'm damned if I een klein probleempje met, <laughs> met, met de cd-speler. Die wil niet starten. Ja, dan heb je meteen dat het stil is. Hè? Dat is het probleem juist. Goed, we gaan het met de andere cd-speler proberen. En die wil ook niet starten. Nou, lekker is dat. <laughs> Goed, we gaan het anders proberen. Nee, hij doet het niet. Nou, dan doet hij het maar niet.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 Dus hebben ze nog steeds niet door dat een glimlach beter staat. Zoek jezelf, broeders, vind jezelf. Wees en in alleen jezelf. Zoek jezelf, broeders, vind jezelf. Wees en blijf alleen jezelf. dat krijg je bij een live-opname. Hè? Dat kan net wel eens misgaan met de techniek. Maar we gaan gewoon door. We gaan toch lekker radio maken. De volgende item. 3 in één. George Harrison was een Britse muzikant en gitarist van de popgroep The Beatles. Hij maakte vrijwel vanaf het begin deel uit van de groep... en stond bekend als de Stille Beatle. Zijn muzikale loopbaan begon op school... waar hij in de band The Quarrymen speelde... samen met zijn vrienden John Lennon en Paul McCartney... die hem bij Lennon hadden geïntroduceerd. Met Paul, John en Pete Best, later vervangen door Ringo Starr... vormde hij in 1959 de band The Silver Beatles... In 1960 veranderden ze de naam in de Beatles en werd hen gevraagd om in Hamburg op te treden. Dat is het begin van het succesverhaal van de groep, dat tien jaar geduurd heeft. In november 1968 werd de eerste soloplaat van Harrison uitgebracht onder de titel Wonderwall Music. Achterin volgens If Not For You, Behind That Locker Door and Beware of Darkness. Hier is George Harrison. out for you. één. één. improvisatietheater. Maak kennis met de wereld van improviseren. Uit je hoofd en in je lijf. Heerlijk met andere deelnemers erop los fantaseren. Geen goed of fout. Alles kan in een veilige setting. Deze cursus is met stripkaarten. Een kaart voor vier keer kost 20 euro. Wil je verder met de lessen? Dan koop je gewoon nog een kaart. Klik er gewoon via de incasso. Graag vooraf aanmelden via 5740330. 5740330. Of bij de balie van... Of bij de balie. De start is 17 november van 2 tot 4 uur s middags. En de locatie? Pluspunt. You got it. Ik schilder. Find it easy, trust you. You want my heart right away. Feels like something I must do. You and me, we ain't playing games. I meant that I need you. When I'm with you, I find peace. All the things that we've been through didn't bring us down to our knees. And when you're near, music's all I hear. Cause baby, you got. instrumentaal van de week. William Patton Bill Black, geboren in 1926 en overleden in 1965, was een Amerikaanse muzikant. Hij staat bekend als de contrabassist van Elvis Presley en als lid van de Bill Black Combo. Op 16-jarige leeftijd trad Black op in lokale cafés en clubs. Bill Black speelde de akoestische gitaar. Hij omschreef zijn muziek als honky-tonk muziek, dansbare pop country standaards en jump blues. Begin jaren 50 diende Black de landmacht van de Verenigde Staten. Hier is Bill Black combo met Twist Hair. in Zandvoort met trio Harry Happel. Zondag 12 november om half drie middags. Harry Happel introduceert met Sven Happel en Jasper van Hulten hun CD-introduction. Een album met composities van onder andere Monty Alexander en Ray Brown. Het spel van Harry Happels trio kenmerkt zich door een buitengewoon swingende stijl. Dat kan ook niet anders wanneer je wordt geïntroduceerd door Oscar Peterson, Gene Harris en Monty Alexander.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 en brak muzikaal door in 1986. Zij behoort volgens de magazine Billboard... tot de tien succesvolste artiesten in de geschiedenis van de popmuziek. Hier is Janet Jackson met When I Think of You. think of you. my gentle touch. It's amazing, darling, that so little can achieve so much. Little things like your sleepy smile. As a brand new day is dawning, it's a lovely Christmas morning, and why don't we stay in bed for a while? Soon enough there'll be waking up from their dreams. Children bursting with giggles and screams. Oh, what joy Santa brings! Thanks, old friend, for packing Christmas stockings full of nice little children. Christmas stockings full of nice little Symfonie Haarlem. En die werd opgericht in 1938. 30 jaar heeft het orkest onder leiding gestaan van André Kaart. Het SOH, zoals de afkorting is, telt nu ruim 50 leden. Een goede sfeer en een vriendschappelijke omgang met elkaar... zijn onmisbare voorwaarden gebleken voor goed musiceren. Traditioneel geven zij eenmaal per jaar een concert in het Philharmonie in haar najaar. In het voorjaar meestal in de Wilhelminakerk, ook in Haarlem. Ook worden ze voor andere evenementen uitgenodigd, zoals het jaarlijkse begeleiden van de Matthäus Passion. En nu treden ze op bij ons in Zandvoort, zondag 12 november in de Protestantse Kerk, aanvang om 3 uur. En u kan eh, meer informatie vinden op www.classicconcerts.nl. Cold and Silver Days, Celtic Thunder. As I'm sitting in the firelight and turning back the years, I can hear my mother singing in the morning. As she scrubbed our shining faces and then packed us off to school, all too soon those days were over without warning. Sing me the songs of our gold and silver days, days filled with innocence and light. Not a penny to our name, we were happy just the same. on a Friday night. My father took the floor. I can hear us join together in the chorus, singing just a song at twilight or the moon behind the hill. Now those voices all are silent Gone before us. Sing me the songs of our gold and silver days. Days filled with innocence and gather at the daisy field on Sunday after Mass. I can hear the songs, the stories, and the laughter. Through the years, we all were scattered, but the friends we made back then were the friends we could rely on ever after. het eerste uur neem ik lekker afscheid met een lekkere stamper. No Limit en van to Limit uit 1993.